Drie uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De rente gaat weer omlaag, heeft de Europese Centrale Bank bekendgemaakt. De rente die banken moeten betalen voor overtollig kasgeld... gaat van min 0,4 naar min 0,5 Verder wordt het opkoopprogramma hervat. Vanaf 1 november gaat de bank maandelijks voor 20 miljard euro... aan staatsobligaties opkopen. Dat is bedoeld om de economie te stimuleren. Na de bekendmaking daalde de koers van de euro en stegen de koersen op de aandelenbeurs. VVD en PvdA willen de Koranscholen verbieden, desnoods met een noodwet. Aanleiding is het bericht van Nieuwsuur en NRC deze week over islamitische basisscholen... waar meisjes en jongens elkaar niet mogen aankijken en onder meer leren dat Allah homoseksualiteit verafschuwt. Kamerlid Wiersma noemde dat in het Radio 1-programma 1 op 1 enorm onrustbarend. De VVD steunt ook het PvdA-plan om artikel 23 van de grondwet aan te passen... over de vrijheid om scholen op te richten op basis van religie. Nederlandse actrice Immanuelle Grieves is op borgtocht vrijgelaten... melden verschillende media. Grieves zat vast in België. Eind juli werd ze aangehouden voor drugsbezit op muziekfestival Tomorrowland. Volgens het Belgische parket had ze hoeveelheden soft- en harddrugs bij zich... die de gebruikershoeveelheid overschrijden. Grieves mag de gevangenis verlaten nu er een datum bekend is voor haar zaak. Ze moet 5000 euro borg betalen. Het Openbaar Ministerie in België heeft zes maanden gevangenisstraf geëist... tegen oud-wielrenners Vino Kourov en Kolopnev. Ze worden verdacht van corruptie... omdat ze tijdens luik basen-aken luik in 2010 afspraken zouden hebben gemaakt. De Kazach Vino Kourov zou tijdens de koers Russische concurrent Kolopnev hebben omgekocht... en zodoende de voorjaarsklassieker hebben gewonnen. Het weer droog en op de meeste plaatsen zon. Het is 19 tot 22 graden. Morgen eerst een enkele bui. Later wordt het dan droog met zonnige perioden en maxima rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is nog niet veel aan de hand in de regio, maar er zijn wel een paar files die opvallen. Zoals de A10, de ring west van Amsterdam richting Utrecht. Die is helemaal dicht bij knooppunt De Nieuwe Meer. Dat komt door een ongeluk en keren kan bij de afrit Sloten. Verder staan er files op de afsluitdijk op de A7 door de werkzaamheden daar. Je hebt in beide richtingen een kwartier vertraging bij Brezandijk.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 joyful hymn. Silver sunlets reach the sky. Fight the battles and the blues. Wars of love and wars of art. Tonight the cape is Goya's in my Spanish heart you. Het is maar een lichaam dat ik achterliet. Dood ben ik pas als jij me bent vergeten. achterliet. Dood ben ik pas als jij dat bent vergeten. En als ik dood ga, huil maar niet. Ik ben niet echt dood moet je weten. Het is het verlangen dat ik achterliet. Dood ben ik pas als jij dat bent vergeten.